Kees Groot met het NOS-journaal. Volgens dat treinmedewerkers minder melden omdat ze denken dat dat toch niet helpt. Energieproducent Delta krijgt geen geld van het kabinet voor de kerncentrale in Borselen. Volgens minister Kamp is er geen financiële ondersteuning nodig om de verouderde centrale in bedrijf te houden. Delta is teleurgesteld. Het bedrijf zegt dat het besluit van Kamp ertoe kan leiden dat er 200 tot 300 banen verloren gaan. Delta heeft het moeilijk door de lage elektriciteitsprijzen. De politie onderzoekt wat er gistermiddag is gebeurd bij een winkelcentrum in Capelle aan de IJssel. Op internet circuleren videobeelden van een motoragent die een vrouw daar een tik geeft in haar gezicht. Het is niet duidelijk wat er precies aan het incident is voorafgegaan. Volgens de politie wilden agenten drie verdachten van een beroving aanhouden... toen omstanders onder wie de vrouw zich ermee gingen bemoeien. De vrouw zegt dat ze niet snapt waarom de agenten gewelddadig reageerden. Ze wil aangifte doen. Het weer, vannacht opklaringen, het koelt af naar een graad of 11. De wind neemt landinwaarts af. Morgen is het zonnig en wordt het 17 tot 22 graden. Vrijdag neemt in de loop van de dag de bewolking toe... en in het weekend is het wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden 5 kilometer na een ongeluk. Er ligt olie op het asfalt. De vertragingstijd is dik een half uur. Probeer de A12 naar Utrecht te mijden. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom zijn we werkzaamheden. Daarom rijdt het langzaam tussen het Vaanplein en de Heidenoordtunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Son Espinado, Santana. Oh, was het voor jou net zo goed als voor mij. Heerlijk. Ik denk dat we de trommeltjes maar eens even van, eh, van de plank afhalen. Want eh, we zitten nou wel veel te lang stil, maar dan kom ik door het journaal natuurlijk. Die man die houdt ons bezig met zijn fileberichten en zo. En, eh, allemaal heel belangrijk natuurlijk. Maar ja. Komt u hoor! Ja, en Jonas Parsons zit in de keuken koffie te drinken... en ik hoop dat hij die tafel met rust laat. Oh, te laat. allemaal. Dan volgt hier oefening 12. Doe maar mee. Het CFM kan het allemaal. Safri Duo Play Live. Uh, de Bongersong werd het ook wel genoemd. En uh, ja, om het hele nummer te draaien, en dan zit je op 28 minuten. En ik kan je vertellen van mijn, mijn, vingers, doen, mijn vingers doen nu al zeer.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 Takata, tacata. Dale, tacata. Tacata. Ya, dit nummer dat hoorde ik. Uh, ik was op vakantie in. Eh, Hoor je nou, wel die beesten lopen met die, met die, met die bulten. Eh, twee bulten, waren kamelen. Ja, kamelen waren dat. En dan hoorde ik dit nummer ook. Er werden de mensen die werden ermee wakker gemaakt bij het zwembad. En die moesten allemaal in de beentjes. En dan, eh, ja, aqua joggen. Maar ja, goed, ik heb eh, daar nooit aan meegedaan, want ik kon prima blijven leren. Ja, er zit maar, er, iemand aan te kijken van... joh, waar heb je tegen gods nou over? Wat zeg je? Dat je nooit snapt. Nee, je snapt mij nooit. Nee, nee, nee. Maar dat komt door mijn accent. Ja, ik heb de volgende weer klaarstaan.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 Wat zeg jij? Weg. Jij zwijgt tot het graf. dir deine Farbe. Du wirst dich für mich in feinste Schale. Hab dich im Blick, brauch Zeit und Glück, denn ich weiß, du wirst nicht so einfach gepflückt. Bis dahin lieg ich hier und zähl die Tage. nou ja, goed. Ik kan, uh, ik kan natuurlijk een, een radioprogramma maken hier. Want eh, ja, als uh, Cheryl er is, dan, ja, dan gaat het altijd mis. Dan gaat het altijd mis. En dan gaat de wijn gaat vloeien en de koffie en ik weet het allemaal niet. En This kinda smooth too, cause that's why I'm mad at you when I sneeze. So let me show you around while you sip your TG. But no coca loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when you shout that jumbo. Now I gotta go, yo, Coco. Put me up. Mr. President. President ja, Mr. President is het eigenlijk, hè? Coco Jumbo. En je luistert naar ZFM Coast Tropical. Met Willem Bruis aan de schuif, zeg ik altijd maar. Put me up, put me down, put my Ik had in het begin van de avond een uh, verzoekje gekregen van, eh, van iemand uit Losser. En Losser, dat ligt voor eh, ja, de mensen aan deze kant van de IJssel. Dus aan de kant van de Zandvoort. en dan aan de IJsselkant, zeg maar. Losser ligt in Twente. En eh, die vroeg, eh, ja, volgens mij staat eh, daar in de top 40 dit nummer, ik weet het niet. Living La Vida Loca, misschien zeggen jullie dat helemaal niks, mij wel, want het is een nummer van Ricky Martin. Win La Vida Loca, Ricky Martin. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik krijg eh, net een berichtje dat er eh, iemand heel erg verschrikkelijk staat te klussen. En eh, ik noem geen namen, Maurice Mulder. En hij wist mij te vertellen met het nummer Safri Duo met... ja, maar je weet wel, met die, die, trommelplaat, zeg maar. hij is, op dit moment is hij, zoals ik aan het klussen. En hij heeft meegetrommeld. En nu zitten de 1200. Spijker verkeerd. Nou Maries, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kleur de plaatje, zoek de verschillen. Deze is voor jou. Is je m'a promis Ingrid eh, voor u van Ingrid. Eh, het is een Frans nummer, alleen Ingrid zelf komt uit, eh, uit Stockholm. En ze zeggen, god jongen, hoe weet je dat allemaal? Ja, nou ja, je wordt ermee geboren. Uh, de een op grote oren en, en, ja, ik kwam daarmee. Nou ja. En wie komt er ook uit Zweden? Als je het weet, mag je het mij vertellen. Deze komt trouwens uit de Zuidere Talier. ja, ja. Wie was het nou? Wie was het nou? Nou, ik heb eh, drie berichtjes gehad met, eh, met het goede antwoord. En uh, ja, dat wordt dus drie keer gebak uitdelen voor mij, eigenlijk. Nou ja, maakt niet zoveel uit. was inderdaad Agneta Veldskog En Agneta was de blonde zangeres van, van ABBA. Ja, de Hidizan. Ik vond persoonlijk... ja, dit repertoire mooi als dat van ABBA. Maar ja, dat mag ik weer niet zeggen natuurlijk. Maar ik zeg het wel.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 Eh, maar ja, goed. Bueno, señoras y señores, aquí está... Aquí! Latino. Una grabación de larga duración para bailar y para gozar. Y que todo el mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino. nu wordt het tijd dat ik die schuifregelaar naar beneden draai. Want ik heb nu echt het gevoel eh, dat ik op een dansschool zit. Ja. En op zich was het nog niet zo erg. Maar goed, Charles Duif, mijn zeer gewaardeerde eh, vriend en collega... die trouwens hierna komt eh, tussen uh, app en vloed... die kwam al aan met een rugnummer. Nou, dat, <laughs> gaat hem mij te ver natuurlijk. Dat gaan wij niet doen, nee. We gaan wel richting de klok van 10 uur. Daar hoef je niks aan te doen, dat gaat allemaal vanzelf. Eh, we hebben twee uur lang eh, ja, zomerse muziek gedraaid. Eh, en ik hoop dat jullie er een beetje warm van zijn En waar je ook zit, het maakt helemaal niet uit of je in Zandvoort zit... of je zit enkele duizenden kilometers hier vandaan. Het, als het prettig in het gehoor ligt, zeg ik altijd maar zo... dan maakt het niet uit. Alles is betrekkelijk, ook afstand. Of relatief, wat is het nou? Ik weet het niet. We hebben nog vijf minuutjes. Ik, ik, ik gooi er even wat anders tussendoor. Want, hè, en oké, nou, rugnummer op, dan vooruit. Emergency, paging Dr. Beat. Emergency. Sound Machine met de Dr. Beat. Ja, goed. Het zitten we bijna op. Eh, een klein minuutje nog en dan, eh, dan is het alweer gebeurd. Dan het journaal van 10 uur en daarna Charles Duif met eh, zijn zoetgevoelige stem tussen eb en vloed. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren in Nederland en uh, verre omgeving. Zelfs daarbuiten nog. Ik zeg tot volgende week woensdag. Zelfde tijd. Van 8 uur tot 10 uur. Hou Facebook maar in de gaten en... De flyers vliegen je om de oren straks. En dan komt het helemaal goed. Ik eh, draai nog een heel klein stukje van... Eh, geen idee wat er nog klaar staat.